Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Disneyland Parijs wordt uitgebreid en vernieuwd. Eigenaar de Walt Disney Company investeert daar 2 miljard euro in. De topman van het Amerikaanse bedrijf zegt vertrouwen te hebben in de Europese economie en in de Fransen in het bijzonder. Er komen nieuwe attracties en meer live entertainment. De verbouwing begint in 2021. In 2016 daalde het bezoekersaantal van Euro Disney nog met 10 Toch is het pretpark, dat in 1992 openging, goed voor ruim 6 van de totale inkomsten uit toerisme in Frankrijk. De muur van Mussert in Lunteren wordt een rijksmonument en daardoor kan die niet worden gesloopt. De bakstenen muur met een podium en een voorterrein is in de jaren 30 gebouwd. NSB-leider Anton Mussert hield er geregeld toespraken tussen 1936 en 1940. De eigenaar wilde de muur slopen. Het is het enige overgebleven bouwwerk van de NSB in Nederland. Een jongen van 14 uit Geesbrug in Drenthe is veroordeeld voor de handel in illegaal vuurwerk. Hij verkocht onder meer nitraatrotjes en vlinderbommen. De jongen kreeg een werkstraf van 30 uur. Hij was 12 toen hij begon illegaal vuurwerk te verkopen. Bestellingen verstuurde hij via de post. Volgens de rechtbank heeft hij de kopers en ook medewerkers van postbedrijven ernstig in gevaar gebracht. De rechtbank acht zijn vader en moeder medeschuldig aan het vuurwerkbezit. De moeder moet een boete van 1000 euro betalen. De vader is veroordeeld tot een werkstraf van 60 uur. En Feyenoord moet een boete betalen van 28.000 euro... omdat supporters vuurwerk hebben afgestoken... tijdens de Champions League-wedstrijd tegen Napoli, begin december. Behalve die boete van de UEFA loopt Feyenoord ook de kans dat het in Nederland een straf krijgt voor het afsteken van vuurwerk. Dat was tijdens de bekerwedstrijd tegen PSV vorige maand. Het weer in het noorden, oosten en midden van het land kan wat sneeuw vallen. Temperatuur ligt rond het vriespunt en daalt snel. Het wordt uiteindelijk van min 6 tot min 10 graden. Morgenochtend zon en dan wordt het min 3 tot min 5. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag is een ongeluk gebeurd. Tussen Hoofddorp en Roedevaartsveen zat 6 kilometer file met ruim een half uur vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht.